Vijf uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Na aangehouden. Volgens de politie was hij verward. Omdat de man onder het roet zat, wordt aangenomen dat hij wellicht meer weet van de brand. Hij is volgens de politie geen bewoner van het complex, de Pelikaanhof. Wel wordt uitgezocht of de man connecties heeft met een van de bewoners. De brand ontstond vannacht in een van de kamers van de Pelikaanhof... waar 500 studenten wonen. Het pand werd ontruimd. Zeven studenten die rook hadden ingeademd werden ter plekke behandeld. In de bossen bij Overloon zijn twee controleurs van het Brabants Landschap gewond geraakt toen ze aangereden werden door motorcrossers. Dat gebeurde toen ze controleerden op wildcrossers. Ze zagen er drie rijden en gaven hen een stopteken, maar de crossers gingen er vandoor. Een van hen botste tegen twee controleurs. De man en de vrouw liepen verschillende verwondingen op. De 25-jarige wildcrosser sloeg over de kop en raakte gewond aan zijn rug. Ze zijn alle drie naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de exacte toedracht van de botsing. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de EK Indoor in Praag verschillende successen behaald. Sivan Hassan werd Europees kampioen op de 1500 meter bij de vrouwen. Ilko Sint-Nicolaas, titelverdediger op de meerkamp, haalde een bronzen medaille. En ook Tijmen Kupers won brons op de 800 meter. In de eredivisie heeft Ajax een nipte thuisoverwinning geboekt op Excelsior. El Ghazi kopte pas in de 83ste minuut de 1-0 binnen. Feyenoord won eenvoudig met 3-0 van NAC Breda en FC Groningen won thuis met 2-0 van Hekkensluiter Dordrecht. Het weer in het noordwestelijk kustgebied kunnen wolken en nevel vanaf zee binnendrijven. Het wordt daar dan kil met 7 graden. Waar de zon schijnt wordt het 16, 12 eh, tot 16 graden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe en valt lokaal wat regen. Morgen in de loop van de dag weer zon en dan wordt het 12 graden. Dit was het NOS Show. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat file tussen de afrit Haarlem-Zuid en knooppunt Badhoevedorp 4 kilometer.